met het NOS Journaal. De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. Op locaties in onder meer Arnhem, Den Haag en Zwolle is vannacht al gestemd. Met dat nachtelijke stemmen hopen de gemeenten zoveel mogelijk jonge kiezers te bereiken. In totaal mogen 14,3 miljoen Nederlanders vandaag naar de stembus. In de Verenigde Staten is een topfunctionaris opgestapt... omdat hij de oorlog tegen Iran niet steunt... Het gaat om Joe Kent, de directeur van het Amerikaanse Nationaal Centrum voor Contraterrorisme. Kent zegt dat Iran geen onmiddellijke bedreiging vormde... en dat de Amerikaanse en Israëlische aanvallen zijn begonnen onder druk van Israël. Voorheen stond Kent bekend als Trump-aanhanger... Hij is in de VS de eerste regeringsfunctionaris die opstapt vanwege de oorlog in Iran. Een oud-gynaecoloog die zijn eigen sperma gebruikte als donorzaad... heeft in zeker één geval ook zonder toestemming IVS-F-zaad gebruikt. Het gaat om sperma van een man die in de jaren 80 met zijn vrouw... naar het Rijnstatenziekenhuis kwam voor een IVF-traject. Dat bevestigt het ziekenhuis. De man kwam er in 2021 via DNA-onderzoek achter dat hij nog een kind had... Eerder werd al bekend dat de gynaecoloog van het Rijnstaten ziekenhuis... zeker 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen sperma. Hij deed dat zonder dat de wensouders dit wisten. ADO Den Haag keert na vijf jaar weer terug in de eredivisie. De koploper van de eerste divisie won gisteravond van Jong FC Utrecht. werd 1-0. Daardoor kan de club niet meer worden ingehaald door de nummer 3, de Graafschap... De laatste keer dat ADO in de eredivisie speelde was in 2021.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 You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit the party. Say I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how to all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the of the old school back. This is how we do it. This is how we do it.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 Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup This is how we do it. my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the track, bring the old school. you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street?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 Stoot je aan dezelfde steen Vraag jezelf om vergiffenis In de spiegel op de wc Had een meisje genoeg Maar nog niets geleerd Geen vertrouwen meer Geen vertrouwen meer Wanneer zal ik genezen zijn ben gezond, maar liefste, ik voel me slecht.